Ze veroordelen die actie. Vannacht kwamen er nog weer incidenten bij. Vliegvelden in Denemarken en Noorwegen moesten dicht nadat er drones overvlogen. Er is nog geen bewijs wie daarachter zit, maar voor Europa is het duidelijk, zegt correspondent Kiesja Hekster. Een woordvoerder van de Europese Commissie heeft gezegd dat de schendingen van de afgelopen weken allemaal wijzen naar Rusland. Dat zij het onderzoek dat Estland, eh, Denemarken en Noorwegen doen. Wel afwachten, maar ze wijzen in ieder geval richting Rusland. NAVO-baas nou, Rutte noemt het gedrag van Rusland steeds onverantwoorder... en vindt dat het moet stoppen. En wil ook dat er goedkopere wapens worden gemaakt... om zulke drones uit de lucht te schieten. Dat gebeurt nu nog met dure raketten. Het Openbaar Ministerie eist zes weken cel, waarvan de helft voorwaardelijk... tegen de eerste verdachte van de rellen in Den Haag van afgelopen zaterdag. De man van 49 uit Amsterdam zou met een vlaggenstok op twee politieauto's hebben geslagen. Na deze man staan nog 12 mannen en één vrouw terecht. Hun zaken worden op dit moment behandeld volgens het supersnelrecht. Bij de rellen werd het partijkantoor van D66 bekogeld. Werden politiewagens vernield en raakten vier agenten gewond. Volgens het OM waren ze vanuit het hele land naar Den Haag gekomen om te rellen. En Jessica Schilder, de wereldkampioen kogelstoten, is sinds gisteravond terug op Nederlandse bodem. Ze werd op Schiphol opgewacht door haar trotse ouders. Het is niet te beschrijven, helemaal zijn ouder niet. Het seizoen is afgelopen, de spanning is eraf. Uh, ja, en dan word je eh, emotioneel, zeg maar. Van, gaat ga er eindelijk even... Eh, even vasthouden. Nee, maar het is gewoon het is onverstaanbaar. Ze heeft gewoon een historie geschreven. Wanneer kunnen jullie even een avondje met haar op de bank zitten? Dat weten we nog niet. Misschien komt ze dit weekend even over de Vallenam toe. We weten het niet. Het is allemaal afwacht. Schilder is de eerste Nederlander ooit die goud te pakken heeft op het onderdeel kogelstoten. Heb ik nog het weer. In het noorden en langs de kust vallen nog steeds een paar buitjes. Maar het is op de meeste plekken zonnig. Bijna windstil. Bij een gaatje of 17 vanmiddag. Morgen is het helemaal droog. Het is zonnig en het wordt maximaal 16 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is nog altijd behoorlijk druk in Noord-Holland... door de wegwerkzaamheden op de A10 Oost bij Amsterdam. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... zorgt dit voor 20 minuten oponthoud bij knooppunt Diemen. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij Amsterdam Zuidoost...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 Listen high, I'm in love, with this song, so just hush. Like I said, I've heard enough. How, how, how, how can that blah? and put a little love in my glove box. Yeah. Wanna dance with no pants on?